Er kwam gisteren een deel van het zorgpersoneel bij, vertelde minister Hugo de Jonge. Omdat medewerkers in de acute zorg ernstig onder druk staan. We weten dat als daar het ziekteverzuim toeneemt... dat het heel moeilijk zal zijn om die acute zorg ook goed overeind te houden. En dat betekent dat we ook voor hen willen zorgen... dat ze bij die eerste groep mee kunnen in de vaccinatie. Maar huisartsen zeggen dat zij ook onderdeel zijn van de acute zorg... en daarom net zo goed als eerst een prik moeten krijgen. De Vereniging van Huisartsen praat daar op dit moment over met het ministerie. En terwijl we hier nog niet begonnen zijn met vaccineren, hebben de Britten al een tweede vaccin binnen. De eerste lading vaccins van AstraZeneca is naar ziekenhuizen in Groot-Brittannië gebracht. Dat vaccin werd deze week door de Britten als eerste goedgekeurd. Deze ziekenhuisdirecteur is er klaar voor. We're fully set up and um, you know we'll be aiming to vaccinate as many people as possible, but we anticipate you know getting through many hundreds um, a day uh, to start with, and that number will increase um, as the week goes on. De Britten waren in december al begonnen met het vaccin van Pfizer. Met dat vaccin start Nederland komende week. In Tilburg is gisteren een boa mishandeld. De man wilde een jongen aanspreken die op het punt stond om vuurwerk af te steken. De jongen wilde er vandoor gaan, toen de bal hem tegenhield kreeg hij meerdere klappen in zijn gezicht en een aansteker naar zijn hoofd gegooid. De jongens opgepakt. In Den Haag zijn 13 mannen opgepakt na een illegaal gokavondje. De mannen kwamen eten afhalen bij een restaurant en kregen toen de vraag of ze interesse hadden om in een zaaltje achterin te gokken. Agenten ontdekten de actie en vielen het pand binnen. Een man probeerde te vluchten en reed met zijn scooter in op een agent. En dan nog het weer. Het is bewolkt. Later in de middag neemt vanuit het oosten de kans toe op wat regen.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 Maar de winter voelt alleen, alleen wanneer begint de lente. Kan jij dat zien? Weet jij misschien? aan de horizon ooit te stip. Ik heb je zo gemist. Ik doe mijn ogen dicht en dans hier met jou. wacht op de tijd dat het zover is. Want ik zweef tussen hoop en vrees. Verschilt met de dag wat erover wint. Ik heb de melodie klaar, maar de woorden niet. Ik zoek nog steeds. Hoe maak ik een lied over dit jaar? Hoe krijg ik alles wat gebeurd is? bij elkaar. Niets voelt nog hetzelfde, ook niet de muziek. Ik mis het samen zingen, ik mis jou en het publiek. Voel jij dat ook? Mis jij dat niet? Wat laat de aarde draaien? Wat houdt ons op de been? Dus zend ik al mijn liefde naar jou dwars door alles heen. Voel jij dat ook? Doe jij dat ook? In een jaar waarin de afstand groter werd. In de straat op het plein, er is een hoop gezegd. Tussen links en rechts, tussen kom en recht. In de snelkookpan valt de smaak soms weg. Maar we zitten allemaal aan dezelfde tafel. Moeten het doen op dezelfde aardpop. Met dezelfde akkoord dezelfde letters in het alfabet. Hoe maak ik een lied over dit jaar? Hoe krijg ik alles wat gebeurd is bij elkaar? Ik wil een jaar vol nieuwe dagen, vol met nieuwe kansen. Misschien een festival waar we samen kunnen dansen. Ik wil juichen naar de finish, proosten met een vriend. Klappen voor degene die het weer hebben verdiend. Ik wil over Gent, reizen naar de zon, het zijn met mens. Maar voor nu, voor nu. 2020, ik ga verder. Genoeg gediscussieerd. Ik richt mijn blik naar voren en ik heb veel van je geleerd, maar we moeten door. met het hoofd omhoog. En we zien. and another one after that, and then another three or more. And suddenly you are singing notes galore. Oh no, Artu, it's more. There's a kind of feeling when you sing a melody, and another person sings along in harmony. It's the loveliest thing that you can do to make your voice sound grand. These difficult things are the things you never will understand. notes where they belong. Again. Good, that's much better. But never give up till you know that you're singing a perfect song. We know that you can do it and you get through it Your every friend is better, a great duet beside you. Oh dear, let me see now know how to love? Could you teach him how to do it with a photograph? Or a diagram of the human brain or some such silly scheme? No, but tickle his funny bone and watch him scream. <laughs> well, the same is true of music, as I think you see, it's a little more than someone saying do, re, mi. It's a little like jumping out in space with no firm ground below with the best that you have, maybe up and away you'll go. The time is now, we're showing you how it's over to you. Your voice will cut like a feather, let's all sing together or two. Come take that chance, that musical dance, no time for review. And with those notes you're bringing us, we all will be singing with you.